Drie uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereldoorlog ondergedoken zaten... dringen er in een open brief aan de Tweede Kamer op aan... dat Nederland kinderen uit overvolle Griekse vluchtelingenkampen opneemt. Onder hen zijn socioloog Abraham de Zwaan, schrijfster Gaia Polak... en journaliste Hanneke Groenteman. Ze wijzen erop dat zij ooit ook zijn gered, vaak door wildvreemden. Later vandaag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over een motie... om kinderen naar Nederland te halen. Minister Clark van Volksgezondheid in Nieuw-Zeeland heeft zijn ontslag ingediend... na recente fouten in de aanpak van de coronacrisis. Half juni kregen twee zussen die in Engeland waren geweest... toestemming eerder uit quarantaine te gaan om een begrafenis te bezoeken. Later bleek dat ze het coronavirus onder de leden hadden... en andere mensen daarmee besmet hadden. De autoriteiten hebben inmiddels 320 mensen in kaart gebracht... waarmee de vrouwen contact hebben gehad. Premier Ardern van Nieuw-Zeeland omschreef de fout als onacceptabel. In het Kamerdebat over racisme heeft premier Rutte gisteravond herhaald... dat er wat hem betreft geen excuses komen voor het Nederlandse slavernijverleden. Een paar fracties, waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie... drongen daar wel op aan. Volgens Rutte kun je de mensen die nu leven... niet verantwoordelijk stellen voor daden uit het verleden. Ook in de Kamer heeft het voorstel van D66 en CU onvoldoende steun gekregen. Wel wordt 2023 een herdenkingsjaar. D66 en GroenLinks hadden daarvoor gepleit. Rutte noemde het een goed idee. De slavernij is dan 150 jaar afgeschaft. Zeker 24 mensen zijn omgekomen bij een aanval op een afkikcentrum in de Mexicaanse stad Irapuato. Er zouden ook nog zeven gewonden zijn. Het is onduidelijk hoeveel aanvallers er waren en wat de reden was voor het bloedbad. Het was al de tweede aanval van deze aard in een maand in Irapuato, een stad in het midden van Mexico. Het weer. Hier en daar een bui en het eh, koelt af tot een graad of 14. Morgen in het noorden pittige buien met onweer, hagel en veel regen. In het zuiden slechts een enkele bui en daar komt de zon wat vaker voor de dag.